I work hard to make an honest living my best in everything I do. Whether it's nine to five, football, cars, or fishing, or coming home to hug and kiss someone. No lies or alibis. It's all so clear when I look in your eyes. Like an arrow shot bullseye. Straight and true. Like the Mississippi flows into the bayou. That's I'm the coming. And I'm lost in the chaos and confusion. You're the light that leads me to the shore. I tell you, girl, in a world full of illusions, you're the ray of truth that I've been looking for. I'm late on the interstate, radio on at the end of the day metal, got the top rolled down. I wanna scream and shout about the love we found. dancing to the bayou. That's I'm the coming home to see you, baby. You're the one thing that I know for sure. In a world that's going crazy, you're a matter of survival. My heart and soul Revival, Swear on a stack of Bibles, cross my heart, and I will be. true That's the truth That's the Truth, de titeltrack van een cd die Paul Brand heeft uitgebracht in 1999. Het was zijn vierde album. Hij bracht daarvoor uit Calm Before the Storm, Outside the Frame en hij had ook nog een eh, Christmas album. Shall I Pray For You had hij ook nog uitgebracht. Maar dit was dus zijn vierde en eigenlijk ook de laatste cd die hij heeft uitgebracht. Want Paul Brand, het was een, eh, een, een man uit eh, Canada die eh, gediplomeerd verpleger is, kinderverpleger is. Maar zijn hart en ziel ging toch uit naar de country music. Vandaar dat hij dus het geprobeerd heeft om countryzanger te worden. Niet helemaal zonder succes, maar ja, vier albums, het is niet zo gek veel. Hè? Chris Farren, hij heeft dit nummer meegeschreven en daarnaast ook deze cd geproduceerd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Deze man komt uit Amerika, Tony Lewis, maar woont in Zwitserland. Bailing down the highway on a magic Missouri night. The moon politely lead her appearance to let the stars shine bright. Sitting up high riding shotgun. eating up the little white line, listening to the tune that Peterbilt hummed, looking for a sign. Tail lights blinking so long, waiting for my eyes to adjust. Followed his directions down a little dirt road with my guitar, my bag, and my trust. I was stumbling blind, but I kept on walking. Aphrodite. And running strong, her face straight into the river's resurrected on the other side. see moonlit night. Wasn't there long among the crickets and the song of the frogs and the whippoorwill? Out of the night came a pale blue light, growing larger but keeping still. An old black man who took his pappy's job, old man Rivers' his ball. come on board. She ain't much, but she'll get us across on the Mississippi crossing in the starstruck Missouri. say nothing. It keeps on rolling. It just keeps on rolling along. cotton farms. As the moon rose over the Tennessee hills, that got me back into your arms. Tennessee. Tony Lewis, ik zei al, een man uit Amerika woont in Zwitserland. Hij heeft in Amerika heeft hij een, eh, een imperium opgebouwd eh, qua muziek. En daarna zei hij van nou, ik ga het maar eens wat rustiger aandoen. En dan bedoel ik dus gewoon rustiger aandoen. Ik ga in Europa wonen. En daar ging hij zijn hobby eigenlijk ontwikkelen. En dat was wijn maken. Hij heeft in Zwitserland een grote wijngaard eh, ontwikkeld. En daar komt ook, zonder namen te noemen, goede wijn vandaan. En dat is eigenlijk ook mijn tweede hobby. Heerlijke wijnen keuren. De drie dames van de Dixie Chicks. En zij zijn klaar om weg te rennen, oftewel ready to run. hier in eh, Europa voor de Dixie Chicks in 1999. Een cd gewoon onder hun eigen naam. En eh, dit werd ook uitgebracht als singeltje Ready to Run. En deze man zei van ik wil onderhand ook wel eens een keer een country cd opnemen. Ik heb het over Benny Joling met zijn cd Howling to the Moon. Muziek van... Well, you're just in time to be too late. I tried time to miss the boat. So don't take off your hat and coat. Be on your way. That's all she wrote. Cause it won't be. Cause it won't be home no more. Mm, I used to be the patient kind, believing shall abide. But that's all done. I've changed my mind. I've got your face to fry. Now you're just in time to celebrate the things you didn't real late. You are just in time to be too late. And I won't. Won't Be Home No More. En ik zei al van eh, Benny Jolink, u weet wel van eh, de formatie Normaal. Hij zei op een gegeven moment van ja, ik wil wel eens een keer een eh, country cd uitbrengen. Met onder andere muziek van Hank Williams... En eh, Mind Your Business, Your Mind Your Own Business om helemaal precies te zijn. Natuurlijk Benny, Benny Joling op vocals en Pim Kops op eh, piano onder andere. Arthur Ebeling, uh, eh, electric guitar. Hij had daar dus wat muziek op staan die, die door anderen geschreven zijn. Maar hij heeft er ook nummers op staan die door hem zelf geschreven zijn. Kent u het nummer nog van Net als gisteren? Heeft hij zelf geschreven en het werd nu Just Like Yesterday. Looks like I've been chewing the long. Just like yesterday. I can't Like Yesterday, net als gisteren, maar dan eh, naar het Engels vertaald en een beetje een country deun eronder gezet. Ik heb van de week eh, de, de, de lijst binnengekregen van eh, Floralia Country Festival. U weet al, 14 en 15 augustus, elk jaar het eerste weekend van augustus, het Floralia Country Festival hier in Oosterhout, Noord-Brabant. En de dag zaterdag. Ze hebben weer twee dagen eh, georganiseerd. Voorheen was het even één dag, maar het is toch eigenlijk niet zo goed bevallen één dag. Dus weer terug naar twee dagen volop country daar in Oosterhout. Met op zondag een eh, dance-event. Maar daarover zo dadelijk meer. Hier zijn een aantal artiesten die die dag zullen optreden. Tussen 3 en 11 uur op zaterdag 5, 14 augustus. Dan is er als eerste daar op het podium niemand minder de Rotterdammer Danny Vera. en The Ordinary Man. Dat is zijn band. Die staan dus eh, daar op het eh, Floralia Country Festival. Daarnaast ook Dwayne and the Tex Max Explosion. David Waddell en The Hellbound Train uit eh, Amerika. The Sound of Silence, dat is dan een theatershow. En weer terug zijn ze in Nederland. De formatie South Mountain. Country Boy is dit van hun laatst verschenen cd, All The Roads Lead To. I may look like a city slicker, shining up through my shoes. Underneath I'm just a cotton picker, picking out a mess of blues. Show me where I start, find a horse and cart. I'm just a country boy. slicker shining up through my shoes. Underneath, I'm just a cotton picker picking out a mess of blues. Show me where I start. Find a horse and cart. I'm just a South Mountain. En die zijn gewend om zo af en toe eens een keertje heel abrupt eh, te stoppen. Steve Petico onder andere en Don Reed. Dat waren die vingervlugge figuren op eh, gitaar en op uh, fiddle. Zij sluiten dus de avond af op 14 augustus, zaterdag 14 augustus. En dat zal het wel ja, iets later zijn dan 11 uur dat gepland is. Zo vaak lopen ze wel even wat uit. En dan op zondag gaan de poorten weer open om 11 uur om tot half 9 weer vol te staan, bol te staan van de country music. John Parmenter uit eh, Amerika met een Nederlandse band en Slow Horses uit Duitsland. Ook zij hebben een cd uitgebracht, Silent Sky, en zij hebben het over Overtime. What you to say takes a whole lot of coffee and a double pack of cigarettes. big, big trouble. Duitsland met eh, Gabi Lina Schmid als eh, lead en backing vocals. Tess Oerig, gitaar en backing vocals. Bas, Mark Houghton, Lutz Lagerman op pedalsteel en Tom Duba. Hij heeft ook nog eens een keer de backing vocals en daarnaast bespeelt hij de drums. Op eh, zondag is er ook een uh, dance event, zoals ik daar straks al zei. En Texas Renegade, zij zullen daar aanwezig zijn om eh, live muziek te brengen. Daarnaast is er ook nog eens een keer DJ Alex. En hij zal heel wat, wat muziek ten gehoor brengen. Sandra Mooi, Yvonne en Co. Demonstraties, dansdemonstraties, workshops er is van alles te beleven. En Yvonne Verhagen, zij heeft de presentatie daar bij het theehuis. Op het grote podium, dat wordt alle tweede dagen gepresenteerd door niemand minder dan Wim Pols. En ook deze formatie is er aanwezig hoor. Onze eigen Savannah. One kiss away. I'm just one kiss away from a heartache. steps away from it door. understand. It was never my plan to be one kiss away from a heartache. Two steps away from your door. is afkomstig van de cd die Savannah pas geleden heeft uitgebracht op het MOD record label. En dat is dan weer het eh, label van niemand minder dan eh, Billy Yates daar in Amerika. Die Billy Yates, hij heeft heel wat nummers geschreven, heeft de cd geproduceerd. En daarnaast heeft hij ook nog een duet gezongen. Samen met eh, Marcel Schulders. Cowboys and Indians, let eens op de tekst. glad you called. It's been too long since we last talked. I can't believe our time flies by. Just yesterday we were riding bikes up and down that dusty road. Going further than we were supposed to go. Not a care in the world, couldn't ask for more. We were cowboys and Indians, cops and robbers on the run again. Now looking back at where we've been. sure look ervan overtuigd dat ze dit nummer Cowboys and Indians ook zullen brengen op eh, het Floralia Country Festival zondag 15 augustus. Daarna is het de beurt aan Louisiana Man, een trio en Dick van Altena en Sandra van Rijs. En dat is dan weer een duo. Nee, ik heb geen Dick van Altena en Sandra van Rijs, maar wel Dick van Altena en Hilde Vos in How's the World Treating You? I've nothing but sorrow since you said we were through. There's no hope for tomorrow. How's the world treating you? Every sweet thing that mattered has been broken. shattered? How's the world treating you? Got no plans for next Sunday. Got no plans for today. Every day is Blue Monday. Every day my pathways have parted. to your vijand, fan, noem maar op. Eh, tijdens het uh, eh, DCMA Awards Gala door met deze Vos één nummer te komen zingen op dat eh, gala in, ik geloof twee jaar geleden inmiddels alweer. Deze Dick van Altena en Vos. prachtig duo. Ik weet niet of ze nog veel meer samen zullen gaan doen. Die Alan West Band uit Great Britain, ook zij zullen die dag daar op het podium staan. En natuurlijk ook niemand minder dan Cash on Delivery die prachtige eh, zangeres, u weet wel, Jacqueline van der Grien die ook hoge ogen scoort in Amerika. Love Goes, prachtig nummer eh, door eh, Jacqueline gezongen. En eigenlijk geschreven door eh, Lefty Frizzell en William Schaefer. En deze Jacqueline van de Grient, zij gaat met meer duet zingen hoor. En dan samen met Ruud Hermans. Het is nog niet helemaal bekendgemaakt, maar houdt u de website van Ruud Hermans maar eens in de gaten. En dan zult u zien dat daar binnenkort foto's op staan. Een nieuw samenwerkingsverband tussen Ruud Hermans en Jacqueline van der Grient. Ze hebben al vaker samen gezongen hoor. Sadly, I finally found the words. Once they come, they come easily. Sometimes the truth is so hard to take. Now, girl, do you really want me to change? van de cd Forevermore die Ruud Helmans eh, vorig jaar heeft opgenomen en heeft uitgebracht. De Mavericks, eh, de, de voorman Rao Malo schrijft vaak zelf nummers, maar soms dan neemt hij ook wel eens covers van anderen. Onder andere van Elvis Presley. Are you tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called? to me chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze up at your doorstep and do you picture me there? eigen versie van Are You Lonesome Tonight? The Best of the Mavericks, zo heet deze cd. En ze hebben er een vleugje country in gedaan en een vleugje big band. Prachtig gevonden hoor, van deze formatie. Young Enough to Know It All, dat zijn de eigenwijze woorden van Chad Brock op de cd Yes, die hij uitbracht in 99. Something clicked inside my head, second I turned the key. to that old red Trans Am. The sound of all that power, my first time on the street, made me feel like a man. Nobody could tell me nothing. I didn't need anyone's advice. Never knew anybody's old man who ever got anything right every little taste of freedom. say, son, you may think it's love. She's gonna take you for a ride. Nobody can tell me nothing. I didn't need anyone's advice. Never knew anybody's old man who ever got anything right. With every little taste of that's just part of being young, young enough to know it all.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 De Raad van State gaf haar in een uitspraak gelijk. Het Islamitisch College presteert ondermaats en er zitten te weinig leerlingen op. Wat ik wil is dat deze leerlingen goed onderwijs krijgen en daar is het college niet in geslaagd, aldus Van Bijsterveld. Het ligt niet voor de hand dat koningin Beatrix een staatsbezoek brengt aan Suriname als Desi Bouterse president wordt van dat land. Bouterse is dan ook niet welkom in Nederland. Dat zei minister Verhagen in een reactie op de verkiezingswinst van de NDP van Bouterse. Het nieuwe parlement kiest volgende maand een nieuwe president en mogelijk wordt het Bouterse. Die is in Nederland bij verstek tot 11 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. En in Suriname loopt een proces tegen hem in verband met de decembermoorden in 1982. Rotterdam is tevreden over een grote rampenoefening in het nieuwe metrostation Blijdorp. Er werd gekeken hoe de hulpdiensten samenwerkten bij een bomaanslag op een metrostel. Bij die nagespeelde terreurdaad vielen 15 doden en 70 zwaar gewonden. Volgens burgemeester Abu Taleb verliep de hele reddingsoperatie zonder grote problemen. Op Schiphol kunnen mensen met een Europees paspoort vanaf vandaag de grens passeren via een scanner in een poortje. Voorlopig is het een proef. Alleen mensen met een paspoort met biometrische kenmerken kunnen gebruik maken van het systeem. Die paspoorten worden in Nederland pas sinds 2006 uitgegeven. De Space Shuttle Atlantis heeft zijn laatste vlucht gemaakt. Het ruimteveer maakte er sinds 1985 32. De andere twee Amerikaanse Space Shuttles maken later dit jaar ook hun laatste vlucht en daarmee zijn er geen Amerikaanse ruimteveren meer. De NASA moet dan, om astronauten de ruimte in te sturen,